Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bedreigen van OMT-leden kan echt niet, dat zegt minister Grapperhaus. Het zijn mensen die zich voor de samenleving inzetten. Wat ik heel goed vind is dat ze zijn ook open. Uh, ze, ze leggen ook in, in televisieprogramma's uit, eh, ook op een heel goed begrijpelijk niveau, wat er speelt en wat er moet gebeuren. Dus eh, het is schandalig dat dat gebeurt. Sommige leden van het Outbreak Management Team krijgen dreigbrieven opgestuurd of worden thuis opgezocht. Het kabinet heeft eerder al geld vrijgemaakt om experts en advocaten die bedreigd worden te beschermen. Een van de OMT-leden heeft ook al beveiliging. Een enorme ketavangst. De politie heeft 350 kilo van die druk gevonden bij meerdere huiszoekingen in Noord-Holland. De zaak kwam twee jaar geleden al aan het rollen toen de politie een tip kreeg over een man die zich bezighield met drugshandel. Er zijn elf mensen opgepakt, vier zitten nog vast. Goed nieuws voor mensen die blind zijn. Mogelijk kunnen ze in de toekomst weer zien. Wetenschappers hebben een implantaat voor in de hersenen ontwikkeld. Meer dan duizend elektroden worden rechtstreeks in de hersenen geplaatst. Die kunnen daardoor beelden herkennen zonder dat de ogen eraan te pas komen. En zo klonk het in Den Haag vanochtend. koorleden voerden een beroemd stuk uit. Misschien herkende je het wel. Het bestaat uit 4 minuten en 33 seconden stilte. Een protest tegen de coronaregels, want koren willen weer zingen. Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland zingen in een koor. Krijg je het weer nog, er kan nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog en de zon kan zelfs even doorkomen. Het wordt een graad of 7 vandaag. Dit weekend is het vaak grijs, je hebt kans op regen, maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Almere staat 4 kilometer file bij knoop het Eemnes door een autobrand. 20 minuten is de vertraging. Omrijden kan via de A28 en de A1.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 Demain, il va quitter sa chère. et sur cette estrade, il ne mente. sont remis aux élèves, tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se lève. Une dernière fois, les enfants vont goedemiddag. U bent bij Lunchroom. Pim Groof zit weer achter de knoppen en Marja praat het geheel weer een beetje aan elkaar vast. Alhoewel, Pim ook zijn inbreng heeft natuurlijk. <laughs> Dankjewel, dankjewel. <laughs> Wat gaan we doen vandaag? Eh, we gaan muziek, voornamelijk soulmuziek doen. LP van de week is Santana. Met Abraxas, ja, klopt. Abraxas, een beetje als tegenhanger van al die soulmuziek. <laughs> tweede uur hebben we uh, dokter Maaike de Vries en dokter Manon Kerkhof... die ehm, we bellen en die wat komen vertellen over hun nieuwe boek... Ook Leuke Meisjes voor de 50. Want dat zijn we dit jaar natuurlijk helemaal vergeten door alle corona. Maar eigenlijk is dit het jaar van de overgang. Ja, waarom? Dat is nou, ja, we hebben altijd een jaar van. en dit was het jaar van de overgang. Net en... zoals het jaar van de aap en... Uh... Nee, oh. nee, nee. nee, dit is oh. weer iets anders. <laughs> Maar officieel stond dit jaar in het teken van de overgang. En dat is natuurlijk geheel in het water gevallen dit jaar. Ja. Dus. Goed, nou dan gaan we beginnen met onze soul-uitzending. We beginnen met Supremes en Baby Love. I'm in love with. It's just more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know Cause every time you're here, I feel a change. <laughs> Something moving. I scream your name. Look what you got to do it, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh, no, babe. Girl, if I could only make you make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Baby didn't take my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. ja, we begonnen natuurlijk met de Supremes. En daarna hoorde nu Barry White met I Can't Get Enough of You, toch? Ja. ja. Can't get enough of your love, baby. Baby. Uh. Die lage stem. <laughs> ja. Baby. En de soulmuziek is een muziekstijl uit de jaren 50, 60... ontstond in de rhythm and blues en de gospel music... bij de Afro-Amerikaanse bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten. Bij soul fungereert veelal de zanger, slash zangeres... Met ondersteuning van achtergrondzang en een band van rhythms, uh, koperblazems en saxofoons. Dat is de definitie van soulmuziek. Ja, want we hadden hier eh, de discussie, ja, wat is soul nou eigenlijk? Hè? Heel veel verschillende stijlen natuurlijk. Ja, ja. ja. We gaan er vandaag een hele hoop verschillende horen. Dus, eh. maar nu even Martin Reeves en de Vandellas. Dat is volgens mij een echte zangeres, dus een echte soul. Hè?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 every Eh, Martha Marta Ries en eh, de Vandellas, dat, dat was de eerste band. Die eh, was met name in de jaren zestig heel populair. En ze behoorden tot het grote platenlabel van Motown in Detroit. En daar kwamen ze ook vandaan, uit Detroit, Michigan. Daarna hoorden we Lionel Richie. Lionel Richie was een Amerikaanse muzikant. Hij begon zijn carrière als lid van de band van de Commodores. Volgens mij hebben we daar ook nog wel nummers van, toch? Klopt, ja. ja. Maar die gaan we vandaag niet draaien. Nee? nee? nee. Probeer een beetje diversiteit eh, te krijgen. Ja. Hij groeide op in de, ja, eh, in de jaren tachtig. Groeide hij uit tot een succesvolle popartiest. En volgens mij leeft hij niet meer, toch? Ja, volgens mij. Want ik heb hem een paar jaar geleden nog gezien in... Uh, volgens mij Pinkpop of zo, ergens in België. Wie was het ook alweer die door zijn vader... Of Marvin Gaye was ja, dat? Ja, klopt. Die heeft zijn, vader, nee, zijn vader doodgeschoten. Nee, hij is vermoord door zijn vader, volgens mij. Ik ga het opzoeken. We gaan opzoeken. Oh, oké, maar in de tussentijd draaien we James Brown. Ook een heel andere, eh, of een andere soulman. Dus eh, James Brown, It's Man's Man's World. was Sister Sledge. Eh, ik heb het nog even opgezocht van eh, Marvin Gaye. Marvin Gaye was inderdaad een, een domineeszoon. En zijn vader heeft hem, omdat hij zijn levenswijze en zijn muziek eh, niet apprecieerde... heeft zijn vader hem doodgeschoten op 1 april 1984. Triest, hè? Ja, triest. Ja. idioot. En Sister Sledge die is opgericht in 1972 en bestaat uit vier zusjes. En eh, die hebben dat hitje gemaakt. En daarvoor draaiden we James Brown. En James Brown, ja, dat was de, de, de, de godfather of soul. Ja, en, eh, ja, ja, ja. Ja, die hoeft eigenlijk geen verdere interpretatie. Nee, zeker niet. Iedereen kent hem. Ja. ja. Iedereen heeft wel volgens mij op hem gedanst in de discotheek. Hè? Absoluut. Hier in de Chin Chin, hier in Zandvoort. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan verder met de langspeelplaats van de week. De langspeelplaat van de week. En dat is deze week eh, Santana met Abraxas. Hun tweede album uit 1970, dus ook alweer 50 jaar geleden. Vandaar, we beginnen met het eerste nummer, eh, Black Magic Woman gevolgd door Gypsy Queen. Ja, dat was Black Magic Woman met meteen daarachter uh, eh, Gypsy Queen. Het is één nummer op eh, het album, dus vandaar dat ik ze allebei heb gedraaid. Het zijn allebei eh, covers. De eerste natuurlijk van Fleetwood Mac, geschreven door Peter Green. En de tweede, Gypsy Queen, is een cover van Cabor Swabo's. Nooit verhoord van die goede man, maar erg mooie muziek. Ehm, Carlos Santana is natuurlijk Mexicaans-Amerikaans gitarist, geboren in 1947... En eigenlijk bekend geworden ook door Woodstock in 1969 met zijn fabuleuze optreden daar. En sindsdien eigenlijk is hij, eh, de rest van de tijd heeft hij gewoon erg mooie muziek gemaakt. Ander nummer van het album dat we nu gaan draaien, dat is uh, Oyo En daarin zingt hij Oyo Como Mi Ritmo. <laughs> dat betekent, listen how it goes, my rhythm. Genieten. voor wie het nog niet herkend heeft, uh, eh, Oye is een cha-cha-cha. Die werd niet gedanst in de studio. Dat valt wel van je tegen, maar ja, oké. De cha-cha-cha. <laughs> maar het was ook een, eh, een cover. Toch nog even over de, de leden. Eh, de basisleden. Ze hebben natuurlijk een hoop verschillende zangers gehad in de loop der tijd. Ook een hoop verschillende muzikanten. Maar hier horen we Carlos Santana natuurlijk leadgitaar. Greg Roli, keyboards en lead vocals. David Brown de, bas <laughs> en Michael Shrevey de drums. Dat is ook degene die eh, Woodstock zo'n indruk heeft gemaakt. Dat, dat gigantische drumsolo tijdens hun optreden. Als laatste gaan we Samba Party draaien. Dat betekent Samba for you. Samba voor jou. Dus het zal een samba zijn, denk ik. Ja, ik hoor je uitgelachen. Goed, we gaan gauw luisteren, want... Eh, dat is Carlos Santana. Een van de betere gitaristen. Ik mag niet zeggen de beste, want dan krijg ik ruzie thuis. Want dat eh, schijnt Jimi Hendrix te zijn. <laughs> maar ik vind hem toch echt beter dan Jimi Hendrix. oh! <laughs> Echt wel. <laughs> maar dankjewel, uh, Pim. We gaan nu naar eh, Percy Sledge met um, When a Man Loves a Woman.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 Mama just hold borrow steel to pay his bills. Hey, mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone.